Jobboot met het NOS-journaal. Rusland gesloten over de beteugelen van de crisis in Oekraïne. Ze zijn het er na lang overleg over eens geworden dat alle illegale gewapende groepen in Oekraïne de wapens moeten inleveren. De partijen vinden ook dat de pro-Russische betogers bezette gebouwen moeten teruggeven aan de overheid. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa wordt gevraagd om te bemiddelen in de crisis in Oekraïne. De Russische minister Lavrov bepleitte na de besprekingen voor decentralisatie in Oekraïne, waarbij de regio's meer te zeggen krijgen. De Amerikaanse minister Kerry vindt dat de woorden nu wel onmiddellijk moeten worden omgezet in daden. Oekraïne kan volgens EU-buitenlandcoördinator Ashton blijven rekenen op financiële en politieke steun uit Europa. De vakbonden hebben een akkoord bereikt met Holland Casino over een sociaal plan voor werknemers die moeten vertrekken. Morgen leggen de onderhandelaars het akkoord voor aan hun kaderleden. De afgelopen tijd werd actie gevoerd voor een goed sociaal plan voor overtollige medewerkers. De bonden verwijten Holland Casino wanbeleid. Eerder vandaag kwam naar buiten dat Holland Casino afgelopen jaar een recordverlies leed. De PvdA heeft minister Opstelten om opheldering gevraagd over de situatie in de Haagse wijk Duindorp. Allochtonen die in de wijk komen wonen worden stelselmatig weggepest. Ze worden bedreigd, hun ruiten worden ingegooid en er worden racistische leuzen op de muren gekalkt. PvdA-kamerlid Marcouch noemt het racistische geweld ernstig. Hij vindt dat justitie alles moet doen om de daders te vervolgen. In het Mastbos bij Breda woedt een grote natuurbrand. Het gebied dat in brand staat is ongeveer twee voetbalvelden groot. Er is veel rookontwikkeling. Inwoners van Breda-Zuid en Ulvenhout wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brandweer probeert het vuur met vier bluswagens te bestrijden... maar kan in het bosachtige terrein moeilijk bij de plek van de brand komen. Het weer overwegend bewolkt en geregeld een bui. Vannacht droog, morgen af en toe een bui, met ook wat zon. Met 11 graden is het wel aan de frisse kant.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 Daar waar ook Rogier Pelgrim een maand later ook deed met het album Roll the Dice. Waar die op dit moment een, ja, een soort tournee meedoet. Eh, namelijk eh, de pelgrimstocht. Eh, zover is bijvoorbeeld Julius nog niet. die jongens die moeten nog het, het, een en ander doen. Maar vanavond al zitten wij hier gewoon te genieten met de eerste twee nummers die ze al hebben laten horen in het afgelopen uur. Maar straks gaan wij nog vragen of ze... nog drie nummers hier willen laten horen bij Alternative FM. Dus dat eh, gaan we zo dadelijk doen. Maar eerst eh, gaan wij aandacht eh, besteden aan het album wat Steven Simmons heeft mij opgestuurd. En niet alleen opgestuurd, maar ik moest hem ook eventjes, oh, toch ook eventjes in de buidel tasten om aan te schaffen. Maar zo moeilijk is dat allemaal niet. En dat album dat heet What the Midnight Swallows Hole. En het zal mij niets verbazen als hij dat album ook hier in Nederland eh, gaat eh, promoten in het eh, najaar. Want meestal komt hij dan in het najaar van, van, van, van het jaar dan in Nederland om hier en daar wat te spelen. En een van de nummers die mij al aardig mee bezig heeft uh, gehouden... was het nummer Leader of the Man. En dat, dat nummer dat, ga je nu hier bij Alternative FM beluisteren. brother's family settled on Hackers Creek. They lived there in August, six months and week. Shawnees raided the camp, we heard there were 16 slain. So we rode out at dawn in late September. settlement was burned and my brother lay dying. But along the water's edge, I heard a baby cry. I walked over to the creek and I laid down my gun. The cattails along the water lay my brother seven months old in this world alone. My brother's firstborn, so we raised him as our years he worked with me down below Arden Ridge. along the tie guard, across the Mosfield Bridge. We raised him upright in the ways of the Lord. The helmet of salvation, the Spirit as his soul. Read the faith from an early age, and we saw he had no fears. In time he grew in wisdom well beyond his years. The chosen path that he walked, the road unseen to some. When he turned seventeen, he knew his day had Galloway to the Tiger, He's been riding ever since. A chosen leader of men, his name was Levi. Dat was hem dus, deze Steven Simmons, eh, die we ook eh, hier in, eh, in Zandvoort hebben gehad. Hij heeft zelfs nog één nummer gespeeld in onze oude studio. Het kleine kneuterige oude studiootje wat we, wat we hadden. Ehm, ja, je hoort ze al een beetje weer op de achtergrond zich allemaal een beetje weer warm spelen. Julius, vanavond live bij ons in de studio. vorige week hadden ze nog een, een optreden in de P60, toch Koen? Zeker weten. Ja, dat dacht ik al. En eh, dat was eh, nog goed bevallen, neem ik aan? Ja, het was, het was, eh, er waren ik denk toch totaal toch wel 13,5 man. Maar voor de rest was het... <laughs> nee, het was wel leuk. Want kijk, weet je wat is? Ja, als je toch op een gegeven moment een brengt, dan moet je wel een beetje ervaring opdoen met spelen. En voor ons was het gewoon te gek om even op zo'n podium te staan. En de mensen die er waren vonden het volgens mij wel lekker. <laughs> ja, ah, dan gaat het, uiteindelijk toch wel om. Er 13,5 fan erbij, dus dat is top. Nou ja, eh, eh, we zien het eh, aan de duimen op, op de Facebookpagina van Julius, denk ik, toch? Sowieso. Nou ah, goed. welke drie gaan jullie spelen? We beginnen met I Can Get Enough. I Can Get Enough. Ja. Hier is Julius. I give it to you all the time, but it's never enough. And you, you know exactly what I'm gonna go through, doing the things that you want me to do, but it's never enough for you to get on by. heb hem al stiekem eh, van tevoren afgeluisterd. Maar dit is ook wel heel erg mooi hoor. Zo heel klein gemaakt met een paar eh, gitaren. Dat, dat maakt het toch wel... Eh, ik denk dat jullie gewoon ook... huiskamers, dat moeten jullie gewoon kunnen doen, denk ik. Dat moeten jullie gewoon doen, denk ik. Jullie komen als eerste bij jou, ja. Oké. Okay. Als we mogen komen. Ja, dat is, dat is goed. tweede nummer, Koen. Je mag hem weer aankomen. dat is eigenlijk gewoon de eerste single. Onze eerste single heet Back to the Days. En eigenlijk is het een beetje een terugblik naar alles wat wij vroeger gedaan hebben. En dat zal je ook in de clip zien, dat is wel heel leuk. Dus check hem vooral. Als je naar Julius Music eh, gaat, dan kun je hem daar bekijken. Eh, op ons YouTube kanaal. Eh, het eerste liedje heet Back to the Days. erg blij met, eh, met de drie heren eh, hiervoor voor, eh, voor ons. Het, het, is inderdaad back de the Zeker als het gaat om, nou ja, van alles. wat je net in dat eerste uur zei over de jaren tachtig. Dat, het hele filmpje komt weer terug. Dus, goed. dat is ook precies ook waar dat nummer naartoe... wat je met dat nummer ook bedoelt volgens mij, toch? Precies wat we ermee bedoelen. Dat dacht ik al. Ja. Het, het laatste nummer van dit blokje van drie. Ja. Ja, het laatste nummer dat heette Give It Up. En uh, die gaan we gewoon voor jullie spelen. <laughs> dat komt heel goed. Laat horen. 1, 2, 3, 4. waren ze... Nou, niet opgeven jongens. Jullie beginnen net. Dus eh, <laughs> goed, dat eh, waren ze eventjes eh, voor het moment. straks gaan we dat denk ik nog eentje zo direct nog spelen? Nou, voor jou een tijdje. Oké, nou dan gaan we eerst nog even twee nummers eh, draaien. En dan eh, geven we nog even de, de uitsmijter straks eh, naar de, na het blokje van twee. het is, dit, dit, is wel een beetje actueel. heb jij van de week de, de, de, krant gelezen? En heb jij gehoord dat Bisschop Gijzen iets stouts heeft gedaan? Het zal toch niet met die bisschoppen? ja, het, heeft met die, iets met die Rooms-Katholieke kerk. Maar ik, ik heb een liedje, eh, dat, eh, dat is eh, gemaakt door Jan van Piekeren. En jouw Frans, dat zeggen jullie nog niks. Maar als, als je het gehoord hebt, dan ga je dat nooit meer vergeten. Dat nummer dat heet Kerkgeheimen. Luister zelf. zijn op slot. Paniek tot aan de hemelpoort. Het maakt niet uit met wie je praat, zolang je jezelf maar hoort. Alle kerkgeheimen wankelen, voor biechten veel te laat. Het vlees te zwak, hoogmoed naar de val. Als in lood verbeelden. Hoop in metaforen. Het verlangen naar ons derfelijkheid. Dood is dood, wil niemand horen. op slot. Paniek tot aan de hemel boort. Het maakt niet uit naar wie je bidt, als je jezelf maar hoort. But last winter that you couldn't keep away. Crashing up against my fortresses until I watched them break. I was driven by his outburst. I surrendered to his rage. My shores were soaked and battered, nothing ever destruction. My I pretend I'm in the lowlands. I'm protected by the walls where a hundred years have come and gone. I'm still somehow this strong. Between the veins of silver gray, here in my waterland, where his fits of fluid anger can't uproot me where I stand. slave to your disorder, his intention, my dat was er helemaal. Eh, Laurie Lieberman met eh, het eh, nummer Water. Het nummer wat ze gecoverd heeft van de drie J's. Inderdaad, die. Dat, dat is ook nog breed uitgemeten in RTL Boulevard. En het leuke van Laurie Lieberman is, is dat zij 26 en 27 juni gaat optreden samen met de 3J's in Caprera van het theater in, in Bloemendaal. Dus het, het ziet er heel erg leuk uit en wellicht, ja, je weet het maar nooit, ga ik eens even kijken of ik eh, mijn licht op kan steken... Om, eh, om een microfoon onder de snuffert van Lori eh, te stoppen. Je weet maar nooit waar het, waar het goed voor is. Hè? Ja, ja, wat zeg je, Koen? Ik heb vast wel elkaar. Ik, ik, ik weet het niet, maar het, het schijnt mij een hoop te lukken <laughs> dit, dit, dit jaar. Dus ehm, goed, nou, je hebt de stem van Koen Brouwer alweer weer gehoord achter de microfoon. <laughs> Ja, ja, want het laatste nummer van Julius wordt gespeeld. jullie hebben er nog eentje dus, nog een klein toegiftje. We hebben nog handen maar we gaan er nog eentje doen. Nog eentje? Welk is het? Uh... Het nummer heet Love. Ik ga hem aftellen. Tot de laatste toon was dat. Gaat over de liefde. Nou, als dit eh, geen mooie zomer meer wordt, eh, dan weet ik het ook niet meer in ieder geval. Wij gaan ervoor in ieder geval. Lijkt me wel duidelijk. Eh, wij gaan eh, weer even muziek eh, draaien. We gaan ze zo direct nog even uitnodigen om hier bij deze drie praatmicrofoons zo dadelijk te komen. dit was het, het, live muzikale gedeelte van, van Julius straks. dus nog even de afsluitende babbel. Maar eerst hebben we natuurlijk ook nog hele leuke muziek nog klaarstaan. Een van de, de, bands die op dit moment heel erg goed hun best doen in Nederland. Dan hebben we het over My Baby. En My Baby Loves Voodoo is het album. En ik blijf dit toch toch het meest gave nummer van het, eh, van het album eh, vinden. En dat is Money Man. Oh, snake in this world. Oh, you're money man, like a rattlesnake in this. This war. It don't need me changing times. It reposes everywhere I go. To try. thinking this. and give our poor heart ease. These blues, these blues are worthwhile to be heard, worthwhile to be heard. Hard times everywhere you go, times are harder than they've been before. When you hear me singing my lonesome song, oh, can't last so very long. Oh, your money man, like a rattlesnake in this world. was uh, een van de dames eh, van de eh, Ladies of the Lowlands. De, die, die heb ik gelukkig nog eens een keer voor de microfoon weten te strikken toen ze bij Sounds in Haarlem was. heren, want als we het over platenzaken hebben, dan ga ik het ook even een kleine vooruitblik doen op zaterdag. Dan hebben we Record Store Day. Eh, gaan we nog iets eh, van jullie eh, horen? Of zijn jullie niet ergens gevraagd? Of, of, wat dan ook? Nou, nou wij hebben nog niet echt een plaat te verkopen. Dus, Dat is nou jammer. ja. is nou een, een, klein dingetje. Een klein detail. Een, klein, ja. kleine. En we trainen natuurlijk zaterdag al op. Oh ja. Oh ja? klopt. Ja. Waar? Muddy Mates. Muddy Mates. in Sparenwoude. Sparenwoude. Dat is hier in de buurt. Dus, ja. uh, afstand. ja. ze die het leuk vonden, die moeten zeker even komen <laughs> kijken. Ik denk dat er toch wel, als na vanavond, dat er toch wel een aardig, wat mensen eh, misschien er nog wat op afkomen. Oh eh, Je weet maar nooit. Het wel leuk zijn. vier uur zaterdagmiddag. Ja. Vier uur zaterdagmiddag. Julius in Sparenwoude bij. Muddy. Muddy Mates. Muddy Mates. Ja, op het recreatie. Ja. Recreatieterrein. Oké, dus dat, eh, dat is... Eh, dan, eh, nou dan, wordt er natuurlijk ook nog de laatste hand gelegd aan het debuutalbum, neem ik aan. Het is al klaar. Het is al klaar. Maar het is geheim het is een zwaar... Is, is dit een, een, een, het geheim van Zandpoort Noord, bij In een kluis in Zwitserland heeft Richard ons mee geholpen. <laughs> En het, is helemaal, ah. <laughs> nee, nee, het allemaal helemaal goed. Maar we hebben wel een beetje verstopt. Want kijk, het ding met zo'n album is, als wij hem nu loslaten... heeft iedereen meteen, kunnen ze al liedjes horen. Het zal waarschijnlijk wel een boost opleveren voor de publicity, zeg maar. Ja. Maar we hebben, vinden wij, een hoop single-kandidaten op het album staan. Ja. En daar willen we gewoon, die willen gewoon één voor één klein beetje zo, hè, hier is een liedje. als mensen daar enthousiast voor worden, willen ze het volgende liedje ook weer horen. En dan op een gegeven moment is daar die plaat. En dan zit iedereen staat erop te springen. Terwijl nu kent toch eigenlijk niemand We gaan, nu, we gaan het een beetje strategisch uitbouwen. Ja, jij, jij, wel, jij, gooit elke keer een stuk groot vlees in de arena. Dan komen er je honden op af. En die eh, gaan er een beetje om trekken. En dan eh, gaat er één van de radiostations. Ja, wij hebben een nieuwe single van Julius. Ja, ja dag. Dat, we hebben hier alweer de opvolger. Uh, en dan nee, nee, wordt de volgende nee, alweer ingeslingerd. De volgende single komen wij gewoon weer promoten bij jou. <laughs> bij deze beloofd. Nou, is goed. Is goed. Dus aan die afspraken ga ik je graag herinneren. Het staat op de eten, dus dat komt helemaal goed. <laughs> Dus, ik heb je net al een persoonlijk bericht gestuurd. Dus Kijk, heel goed. Zo weet ben ik dat al. Eh. Goed, <laughs> eh, nou ja, eh, hoe was het? vonden jullie het? Vonden jullie het leuk? Om eventjes dit even voor... gek. Ja? We vonden het echt Super heel tof om te doen. Ja, nou, het, is, dit is natuurlijk wel even wat anders dan met een bandsetting te spelen. Ja, dus ja? dat is voor ons ook weer een uitdaging. Maar, is, het, is het leven niet alleen maar een uitdaging, Michiel? Nou... Misschien wel. <laughs> ik weet het niet. Nou. Of, eh, eh, nou ja, eh, dat kan toch zo. Ik bedoel, elke keer dat je ergens denkt van... nou, ik wil dat wel weer beter wordt dan de vorige keer. Zoiets, dat die, instelling? Dat zegt iedereen toch. Dus, ik denk ook dat met onze muziek, zolang het er een uitdaging blijft... Kijk, het is natuurlijk wel zo. Het is altijd met, met als je zo'n plaat brengt. Nu is het toch helemaal zo van fris en leuk. Mhm. en op een gegeven moment heb je liedjes allemaal 353 keer gespeeld. Dan zit je wel zo van, oké... Maar ik denk zolang we het in ieder geval voor onszelf leuk blijven houden. En dat eh, gaan we zeker proberen de komende tijd. Als ik, eh, als ik jullie zo bezig zie, dan zit er gewoon een goede chemie, een goede sfeer. Ik denk dat jullie geen seconde vervelen met, eh, met elkaar. Nee, het is altijd lachen. Nee. Zijn juist blij als we muziek mogen maken. Ja? Ja. ja. Ja, echt. Is er niks leukers dan muziek maken? Ja, er zijn wel een paar dingen leuk. maar ah. <laughs> ik weet het niet meer laten het Ja. ja ik, nee, nee, het is echt wel echt... Maar vooral muziek maken met goede mensen. Dat is wel echt, echt... Want je hebt zoveel mensen die muziek maken. En het is niet altijd even leuk. Zeg. Je moet elkaar ook kunnen voelen. En je moet een chemie hebben wat je zegt ook. Met, Dat je elkaar, dat je als je speelt, dat je eigenlijk alleen maar naar elkaar heeft te kijken. Dat je precies wat je bedoelt. Mhm. Maar dat kost tijd. En dat moet ook iets zijn wat gewoon van, van het begin al is. En ja, nou, ik ben heel blij met deze boys. Want ja, we maken nu al vijf jaar muziek. Maar we hebben nog steeds naar ons zin. Dus, is, uh... Ik kan je nog wel een aardige anekdote verklappen. Maar het was ooit... Oh eh, nou, het, is geen Nederlandse band. Maar wel een hele grote superband. met Metallica bijvoorbeeld. James Hetfield en Lars Ulrich. Ja, die, hadden die hebben, die hebben heel veel ruzie. En dat ging echt niet alleen om de zweetvoeten van Lars Ulrich. Want er werd ooit eens een keer gezegd... Wat heeft jou het meest gestoord aan die James, eh, aan die James Hetfield? Ja, eh, de zweetvoeten van eh, Lars. Eh, dat, <laughs> zo, zo, ging dat. Ik geloof niet dat dat de zwanenzang van, van Metallica is geweest. Maar, dat, maar dat, je moet het wel met elkaar uitzien te houden. Ja. ja. Ah, gaat het prima. Gewoon niet te vaak bij elkaar langskomen. Dan niet dan hou je het wel vol, denk ik. Ja, maar stel dat, eh, dat jij nou, eh, nou iets hebt, en, of, of Erik heeft iets. Hij, uh, luister Koen, ik heb, ik heb wat. Dan, dan, ontkom je er toch niet aan als je hem een dag ervoor al gesproken hebt. maar wij, zijn geen vrouwen, hè? dat scheelt. Nee? <laughs> nee, natuurlijk, dat scheelt. Ja, nee, maar kijk, als er iets is, dan spreken we het meteen uit. Ja? En in principe is er eigenlijk nooit wat, want ja, wat zou er moeten zijn? Je maakt muziek met elkaar, het is gezellig en... Dat, dat, is het, weet je wel. Dat is het tot nu toe nog. Ik bedoel, op het moment dat we dadelijk misschien allemaal dingen gaan gebeuren... we gaan toeren, dan zullen er vast wel momenten zijn er wel iets is. Maar dan, eh, dan checken we het dan wel weer. uiteindelijk wel. Ehm, nog even voor, eh, nou ja, de, de pagina hadden jullie al. Ja. Er is ook een website. Eh, ja. Inmiddels, ja, die is al een lange tijd actief, neem ik aan. Hè? Ja, onze website is julius-music.nl. Ja. Mensen kunnen ons op Facebook toevoegen op Julius Music. Ja. En we zitten ook sinds van de week zitten we op Twitter. Yes. dat is ook Julius Music. Dus voeg ons toe. Voeg ons toe. En, en kijk op ons YouTube kanaal. Want we hebben nu nog maar één filmpje. Maar er komen er snel meer. Ja, die filmpjes kan ik dan weer gebruiken voor een stukje bij mij op mijn website. Kijk, daar doen we het voor, ja. Dat doen we het voor. <laughs> Zo een beetje, een beetje mezelf een beetje bevlekken. 106.9, <laughs> maar goed. <laughs> goed. Eh, ja, ik eh, vond het hartstikke leuk dat jullie, eh, jullie er waren. Ja, en, eh, bedankt dat we mochten komen. Dankjewel. Ja, uh, ik heb het, was een aangename uitzending. Eh, ik, als het album klaar is, onder de armen meenemen. En graag nog een keer wat lopen vertellen. Plus dan het eigen werk wat jullie zelf leuk vinden. Dan maken we er ook wel een aardige uitzending eromheen van. Maar, ik, ik, kijk met spanning uit naar wat er allemaal de komende tijd nog met jullie gaat gebeuren. Nou, top bij ook. Goed. <laughs> En, eh, we houden jou in de gaten, ja. Lekker. Dank je, dank je wel. <laughs> Eh, dat waren ze, de heren van, eh, van Julius Koen, Michiel en Erik. En ze zullen zeer binnenkort wat van zich laten horen. wij gaan afsluiten. ik heb nog één nummer heb ik nog, nog klaarstaan. En dat is de man die volgende week hier gaat komen samen met Rol Half van Holst. Ik heb het over Luc Nijman, maar dan onder de naam Electro Babies. Dit is van Luc zelf. Het nummer dat heet The Sea. En wat ons betreft tot volgende week. Dag. sand. Beneath my feet, I walk. Along the beach.